Binnen de geiten- en schapensector is afgesproken dat herbevolking van de bedrijven alleen gebeurt met Nederlandse dieren die twee keer zijn gevaccineerd. Als de sector zich aan die afspraak houdt, is er dit jaar waarschijnlijk een tekort van zo'n 35.000 dieren. De omzet in de detailhandel is in mei, net als in april, afgenomen. In mei boekte de detailhandel bijna 1% minder omzet dan in dezelfde periode van vorig jaar, meldt het CBS. De supermarkten deden het wel wat beter, maar in de non-foodsector nam de omzet af. Argentinië heeft als eerste land in Latijns-Amerika het homohuwelijk wettelijk mogelijk gemaakt. Argentijnse homostellen kunnen nu trouwen en ook kinderen adopteren. De katholieke kerk heeft zich fel verzet tegen de wet. Duizenden gelovigen stonden voor het congres in Buenos Aires om te protesteren. Honderden werknemers van MSD voorheen Organon voeren actie in Den Haag. Ze bieden de politiek een petitie aan waarin ze vragen om steun en geld farmaciebedrijf in Os schrapt ruim 2100 banen. De werknemers vragen de politiek om geld voor een campus... waar innovatieve bedrijven door kunnen gaan met farmaceutisch onderzoek... zodat expertise niet verloren gaat. Op Schiphol is vanochtend de A380 geland, het grootste passagiersschip ter wereld. De Airbus landde op de polderbaan. Het is voor het eerst dat het dergelijk toestel Nederland aandoet. De komst van de A380 trok honderden vliegtuigspotters en dagjesmensen naar de luchthaven. De Volendamse band De 3J's doet volgend jaar voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival in Duitsland. Het heeft de Groot Tros op Radio 2 bekendgemaakt. Welk nummer de groep gaat zingen is nog niet bekend. De Volendamse trio schrijft vijf nummers en daaruit kiezen een vakjury en het Nederlands publiek een favoriet. Het weer wisselend bewolkt en hier en daar een bui. Temperatuur 20 tot 25 graden. Morgen wat lichte regen, maar ook zonnige periode.